Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump heeft de voorverkiezingen in de staat Iowa gewonnen. Meer dan de helft van de stemmers daar wil dat hij eind dit jaar namens de Republikeinse Partij gaat strijden voor het presidentschap. Niet echt een verrassing. Trump stond ruim voor in de peilingen. Wel verrassend was zijn speech, zegt correspondent Marieke de Vries. Een opvallend verzoenende toon in zijn speech. Hij riep op tot eensgezindheid. Niet alleen eh, tussen de republikeinse kandidaten... maar ook de republikeinen met de democraten. Dat alle Amerikanen zich moeten verenigen in deze lastige tijd. Dus ja, echt een opmerkelijk geluid voor deze oud-president. Ron DeSantis werd tweede. En dat is belangrijk omdat Trump misschien helemaal niet mee mag doen met de presidentsverkiezingen. Er lopen meerdere rechtszaken tegen hem. De huren in de vrije sector zijn vorig jaar met 8,5% omhoog gegaan. Dat heeft een verhuursite berekend. Eind vorig jaar betaalde je gemiddeld 18 euro per vierkante meter. Een jaar eerder was dat nog 17 euro. Het maakt veel uit waar een huurhuis staat. In Rotterdam stegen de prijzen het hardst met bijna 10 terwijl in bijvoorbeeld Eindhoven de huren daalden. En er is een tweede energieleverancier die extra kosten gaat rekenen... voor het terugleveren van stroom uit zonnepanelen. Budget Energie hoopt dat klanten dan vooral energie gaan gebruiken... op momenten dat ze er veel van hebben, op zonnige middagen dus. Lange jurken en glitterpakken in plaats van noppen en voetbalbroekies gisteravond... voor spelers en coaches tijdens het jaarlijkse gala van de FIFA... Daar werden ook prijzen uitgereikt. Beste speler werd Lionel Messi, beste speelster Aitana Bonmati. En de beste coach van vrouwenteam was wederom... Serena Wigman. Wow, here I am again. Some of you think, oh, there she is again. I'm so sorry about that. But at the same time, I'm very, very honored. And I would like to thank everyone who has been involved in our performances with England. Ja, want daar is ze de bondscoach van. Pep Guardiola van Manchester City werd benoemd tot beste coach van een mannenteam. En het weer nog vooral in het midden en noorden. Winterse buien met sneeuw of hagel. Goed oppassen dus, want het kan glad zijn. Later trekken de buien weg en is er meer zon. Het wordt vandaag 1 tot 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Door het winterse weer zijn de dagelijkse files een stuk langer dan gebruikelijk. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam daar rijdt het verkeer langzaam tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost over 13 kilometer met 20 minuten vertraging. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidsendam en Schiphol langzaam rijden en stilstaan over iets meer dan 30 kilometer. De vertraging is daar bijna een uur. A44 vanuit Den Haag tussen Warmond en Knaalpend Burgerveen 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En 242 Middenmeer richting Alkmaar.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 Let the seed that grows and ages old oh, oh, give us our destiny. as they say Morgen dit in de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zoals verwacht heeft Donald Trump overtuigend gewonnen... bij de eerste voorverkiezingen van het Amerikaanse verkiezingsjaar. In Iowa haalde hij 51 van de stemmen. De huurprijzen in de vrije sector zijn afgelopen kwartaal opnieuw gestegen. De huren voor nieuwe contracten gingen gemiddeld met 8,5 omhoog... ten opzichte van een jaar eerder. Er is een einde gekomen aan de intensieve fase van het grondoffensief in het noorden van Gaza, zegt de Israëlische minister van Defensie. Volgens hem zullen ook de gevechten rond de stad Khan Yunis in het zuiden snel voorbij zijn. Het weer, winterse buien bij temperaturen rond het vriespunt. En daardoor kan het glad zijn. Vanmiddag af en toe zon. phases, invisible wires keeping us apart.